met het NRS De Delta-variant van het coronavirus is gevaarlijker voor zwangere vrouwen dan eerdere varianten. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van cijfers die de krant heeft ingezien. Sinds juli zijn 80 zwangere of pas bevallen vrouwen met covid opgenomen in het ziekenhuis... van wie er 22 op de IC terecht zijn gekomen. Ook met de alfa-variant van het coronavirus liepen zwangere vrouwen een verhoogd risico. Maar sinds de delta-variant dominant werd... leidde een ziekenhuisopname bij hen bijna dubbel zo vaak tot IC-opname. Het gaat bijna alleen om ongevaccineerde vrouwen. In Eindhoven is een man vannacht zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door twee andere mannen. Tegen het Eindhovens Dagblad en andere lokale media zeggen getuigen onder meer... dat de daders de man met een hakbijl en een ijzeren staaf te lijf gingen. Daarna zou hij tegen zijn hoofd zijn geschopt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. In bijna de helft van de gemeente zijn de afgelopen 3,5 jaar raadsleden vertrokken... bij de partij waarvoor ze op de lijst stonden, meldt NRC. Volgens de krant zijn er daardoor nu 150 nieuwe fracties actief... waar kiezers niet voor hebben gestemd bij de lokale verkiezingen in 2018. Een verschil van inzicht is de meest genoemde reden voor een afsplitsing. De winsten van veel bedrijven en ondernemers komen flink onder druk te staan... door de steeds verder stijgende energiekosten. Dat blijkt uit berekeningen van ABN AMRO. Bedrijven die de hogere kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten zijn het beste af. Maar als dat niet lukt, verdampt de winst helemaal of voor een groot deel. Grote energieverbruikers als de glastuinbouw, de papierindustrie, de horeca en wasserettes... zijn volgens de bank het kwetsbaarst. Ook consumenten gaan iets merken van de hogere energiekosten. De bank verwacht dat de prijzen van onder meer bouwmaterialen en levensmiddelen verder gaan stijgen. Het weer, het is helder en de temperaturen lopen uiteen van 7 graden aan zee tot 5 graden landinwaarts. overdag geregeld zon, dan wordt het 15 graden in het noorden tot 18 in Limburg.